Voor de deur staan vrachtwagens en containers waarin de schilderijen worden geladen. Personeel van het museum helpt bij het inpakken van de kunstwerken. De ramen van het museum zijn afgeplakt. De collectie was bij ABN AMRO in onderpand gebracht en daar stonden leningen tegenover, onder andere voor de nieuwbouw van het museum. De kunstverzameling bestaat uit schilderijen van onder andere Karel Willink, Charlie Torop en René Magritte. Minister Plasterk heeft beloofd dat hij er zich voor inzet om de schilderijencollectie bij elkaar te houden. Tegen een 24-jarige man uit Alkmaar is een lange celstraf en tbs geëist voor moord, poging tot doodslag en twee verkrachtingen. Het slachtoffer van de moord, de Alkmaarder Marcel Henneman, werd in mei 2008 doodgevonden in zijn garage. Hij was doodgeschoten. De verdachte werd een half jaar later opgepakt voor het verkrachten van twee vrouwen. En daarbij zou hij de man van een van die vrouwen hebben neergestoken. Bij het onderzoek kreeg de recherche het vermoeden dat hij ook achter de moord op Henneman zat. Volgens justitie heeft de man geen duidelijke motieven voor zijn daden en moet de maatschappij maximaal tegen hem worden beschermd. Daarom eiste het OM in Alkmaar 24 jaar cel en tbs. Agnes Jongerius is gekozen tot machtigste vrouw van Nederland. maandblad Opzij koos de voorzitter van de FNV uit een lijst van 100 vrouwen. Volgens de jury durft Jongerius haar nek uit te steken... en speelt ze een cruciale rol in deze tijden van economische crisis. Genomineerd waren onder andere eurocommissaris Nelly Kroes... en de directievoorzitter van het staalbedrijf Corus, Marjan Oudeman. Het weer morgen overdag droog met van tijd tot tijd zon. Er staat een oost- tot zuidoostenwind, kracht 4 tot 6 en het wordt 11 tot 15 graden.